met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de tattoo-killers. De vier werden verdacht van de moord op Onno Kut... maar de rechtbank vond dat er te weinig bewijs was. Kut werd in maart 2009 dood aangetroffen in de duinen bij Hoek van Holland. Waarschijnlijk werd hij met een mes om het leven gebracht. Het denkt dat het om een afrekening gaat in het criminele circuit. Kut zou zelf deel hebben uitgemaakt van de tattoo-killers. Hij had net als de andere leden van de groep Chinese symbolen op zijn rug laten tatoeëren. Kinderopvangcentra krijgen het recht om niet gevaccineerde kinderen te weigeren. Het lijkt erop dat een meerderheid van de Tweede Kamer vanmiddag zal instemmen met een voorstel van D66 daarvoor. Een aantal artsen is kritisch. Zij vrezen dat veel ongevaccineerde kinderen bij elkaar komen in kinderdagverblijven waar geen vaccinatie-eis geldt. De Turkse regering heeft nog eens honderden arrestatiebevelen uitgevaardigd... in het nasleep van de mislukte coup in 2016. De mensen van wie de aanhouding gelast wordt... worden verdacht van banden met de islamitische geestelijke Fethullah Gulen. Hij zit in de VS, maar wordt door president Erdogan gezien... als het brein achter de mislukte staatsgreep. Sindsdien maakt de Turkse politie massaal jacht op zijn volgelingen. Een eigenaar van een vogelzaak in Noord-Holland staat samen met zijn vader voor de rechter... omdat ze een verboden papegaaiensoort naar Taiwan wilden exporteren. Hij verfde de veren van de dieren, zodat ze een soort leken die wel het land in mocht. De vogelhandelaren liepen in 2015 tegen de lamp toen inspecteurs ontdekten... dat ze met een doekje de kleur van de vogels konden afwrijven. Ook bleken de benodigde papieren vervalst. In totaal zijn er in twee jaar tijd 78 papegaaien in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. Nu en dan is er ook wat zon. In de loop van de middag wordt het wel weer bewolkt en dan kan er ook een buitje gaan vallen. Verder staat er een stevige zuidwestenwind en het is rond de 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers is deze kwaks van de ANWB. Er staat hier op de A10. Vanaf knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein voor Zeeburg.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 Dolly en eh, ondergetekende Jan. En eh, nou, we gaan zo meteen even het weer doen, denk ik toch, Dolly? dat vind ik eh, prima. Ja, oké. dan gaan we een eh, instrumentaaltje doen tussendoor, oké? Is goed. het kenbare geluid van Fausto Papetti en het uh, van Albinoni. Dat is toch wel heerlijke lunchmuziek, dacht ik zo. Hè? Eh, wat meer tempo erin? Oké. like a rainbow. Ja, dat waren de echte kleuren van Cindy Lapper. Mooi, hè? Colors heerlijk nummer. Ja, zeker. Lekker, gehoord. Jij lekker, uh, lekker zwijmelen. <laughs> Zeker, <laughs> zeker. ja. Jij gaat een mededeling, begrijp ik, Dolly? Ja, lieve luisteraars. Want eh, eh, we hebben, een, we hadden, zo moet ik het zeggen... nog eh, twee kaartjes voor de huishoudbeurs in Amsterdam. En die huishoudbeurs is... van 22 februari tot en met 1 maart. En we hebben een winnares. Er was een Facebook-actie uitgezet via Zandvoort luncht. En eh, Joyce Klein eh, die heeft het juiste antwoord gegeven op de vraag die daar gesteld werd. Dus zij heeft die twee kaarten gewonnen. En ik weet dat ze een eh, vaste luisteraar is van... ja, hoe noem je dat, een vrouwelijke luisteraar? Luisteraarster. Lu luisteraarster? Ja. niet een luisteraar. Luisterarin, een misschien. Luisterarin, luisterares. <laughs> nou ja, goed. In ieder geval Joyce, ik weet dat je eh, regelmatig naar ons luistert. Ik hoop vandaag ook. Dus neem alsjeblieft contact met ons op. Want dan kunnen we iets afspreken hoe, we, hoe je de kaartjes eh, eh, bij je krijgt. Zodat je gezellig met iemand, want je krijgt twee kaarten... naar die huishoudbeurs toe kunt gaan. Eh, dus neem alsjeblieft contact op met 023 57 30393. Of ehm, ik heb je ook via Facebook een berichtje gestuurd. Eh, je kunt ook daar even op reageren. In ieder geval... Joyce, laat hem niet lopen. Dat moet je niet laten lopen deze kanselie. Eh, Joyce, van harte gefeliciteerd. Ze zijn voor jou en ze liggen hier op je te wachten. En bij voorbaat nog veel plezier op de huishoudbeurs. Zo is het. we gaan alle stoelen aan de kant. We gaan een beetje... Jerry Lewis, ken je hem nog? <laughs> Ja, natuurlijk. Okay. Ja, zeker. Hello, you good looking thing, you. Yeah, huh? Now this is the killer speaking. Do I like what? I sure do like it, baby. A Chantilly lace, pretty face, ponytail, hanging down, wiggle in a walk, giggle in a doggone money. I feel real loose like a long-necked goose, like a what, baby, that's what I like. Huh? Well, I what? Do I what? Well, I what? Can't never tell, baby. <laughs> How am I? But honey, you knows what I like.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 Spend my doggone money, feel real loose like a long big goose, like a. Oh, baby, that's what I like. Huh? <laughs> huh? What's that? Pick you up at eight, and don't be late. <laughs> you gotta be joking, woman. I thought you might pick me up at eight, don't be late. It don't make no difference, baby, you know what Jerry really likes. Chantilly legs, pretty face, ponytail, hanging down. Oh, we go down a walk, giggle and a talk. to spend my doggone money. I'm feeling real loose like a long neck goose, like a wow, baby, that's what I like. Woo! <laughs> Honey, you turn me up on this telephone. I swear I don't know what in the world I'm gonna do with you. You, you yapping, yapping, yapping, yapping, yapping. When you break it all down, you know what I like. Chandelier. A oh, wiggle and a walk alone, a giggle and a talking to the bigger, bigger, bigger to the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl. Make me act so funny. I spend my money. I feel real loose like a long neck loose like a... Ja, ja, knap als je daarmee stil kan blijven zitten bij deze muziek, Dolly. Oh, dat is mijn best gelukt eigenlijk. <laughs> Ja, toch? <laughs> hey, uh, jij hebt het uh, weerbericht voor ons, denk ik, hè? Ja, ja, ja, zeker. Ja, want... Uh... Oh, we gaan even eh, een stukje tussendoor hoor, want hij draait me door, maar dan moet even... Wie is dit dan? Ja, nou, we gaan even, die gaan we zo meteen doen. klanken? Die gaan we zo meteen doen. <laughs> ja, nee, maar eh, eh, het is heerlijk vandaag natuurlijk. De zon schijnt volop en het blijft in ons deel van het land zo goed als droog. En vooral in het binnenland kom, komen wel stapelwolken tot ontwikkeling. En daar zullen ook enkele buien volgen. Temperatuur stijgt vandaag naar zo'n 9 graden en het waait krachtig tot hard vanuit het zuidwesten. Vanavond neemt wel de bewolking toe en in de loop van de avond trekt een gebied met felle buien vanuit het noordwesten over het land. Bij deze buien is ook kans op onweer, hagel en lokaal zelfs ook natte sneeuw. En het kwik gaat dalen naar 4 graden. Dat is niet veel. Nee, dat is zeker niet veel. En dan gaan we eens even kijken wat ons morgen te wachten staat. Nou, morgen zon Stapelwolken en buien die gaan elkaar afwisselen. En bij die buien is kans op hagel en onweer. In de middag neemt de buienkans af en dan schijnt vaker de zon. De temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden... maar tijdens stevige buien is het slechts een graad of 3. Nou, dan was dit het weerbericht volgens eh, weerman eh, Rico Schreuder. Verwacht jij er nou nog een beetje winter, Dolly? Of wat denk winter. jij? Heb je de sneeuwboezel opgeborgen? Nou, nee, nee die, die, die berg ik nooit op. Die staan gewoon altijd klaar. Eh, ik heb ook altijd koude voeten, dus vandaar. <laughs> Maar in ieder geval... <laughs> ik kan me nog heugen, Jan, dat we zelfs een keer hebben gehad... Eh, toen, wij hadden vroeger strand in 16. Ja. En eh, toen stonden de lichtstoelen allemaal al uit in de zonnebakken. En op een gegeven moment begon het toch te sneeuwen. Dat was al in april. En toen lag er dus een forse laag sneeuw in die lichtstoelen. Dat was een heel raar gezicht. Dus misschien de chocomel over in ettersoep. Eh, zeker, ja. ja wel ja, toepasselijk Nee, ja, maar je kan nog van alles verwachten. Ja, Het kan allemaal nog beginnen. Ja, Nederlands weer is niet te bepalen en eh, je weet nooit wat je moet verwachten. Hadden we het een jaar of twee geleden ook niet. Dat toen alles in de, mooi in de bloesem stond. en dat toen we ineens in een vorstperiode... geloof ik nog, ja. Zie je? Ja, en toen, toen, oh, iedereen die klaagde steen en been. En al die mooie bloesem doodgevroren. Nou, we gaan het allemaal zien. We gaan het afwachten, Dolly. We kunnen er toch niks okay. aan doen. eigen René Vroker. Wat heeft die jongen toch mooie muziek gemaakt, hè Dolly? Dit nummer kende ik helemaal niet van hem. Dat is een van, voor mij nog een van zijn betere. En dat is uh, heel wat jaartjes geleden. Mhm. En hij heeft ook heel veel LP of CD's gemaakt. En eh, dit was er eentje van. Oké. We gaan nu naar eh, Simply Red.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 <laughs> dat is toch ons eigen vaste item op deze dinsdag. Is dat zo? Dus, nou, onderhand. Nou, kunnen we nog wel een paar weken voort. Hè? Dat gaan we zeker doen. <laughs> Het, eh, al jouw woorden zijn te veel, zong je ooit. Ja, ja, mooi. basis. Al jouw woorden zijn te veel. We gaan een hele grote sprong terug eh, maken de tijd. Ken jij Rod McHugh nog, eh, Dolly? Ja, ja, ja, zeker. Die heb ik nog niet zo heel lang geleden gedraaid... op verzoek van, eh, van iemand uit Zandvoort. Ja. Dat is een hele, hele grote hit. gehad. was McCune. Dat was een uh, eh, Amerikaanse dichter. hij is geboren in 1933 in 2015 overleden. Hij was eh, vooral een hele goede dichter. Singer, songwriter, componist en acteur. En op een gegeven moment kwam hij toch met een hit naar voren. En dat is, dat is een klapper geworden toen in Nederland. Het eerste optreden van Rod in Nederland... dat was ehm, toen tijdens een Grand Cala in 64... Dat, ja. dat, dat, dat, ken je misschien wel met Willem Duis, die deed het allemaal. Die presenteerde dat in het Amsterdamse Concertgebouw. En daarbij liet hij een paar witte duiven los... na afloop van een lange solo op een Spaanse gitaar. Oh. Eh, zijn dichtbundel Listen to Warm werd in 71 in Nederland uitgebracht... onder de titel Liefde in Woorden. En eh, dat was de vertaling van onze eigen Kees Notenboom zelfs in 1972 heb je iets samengaan met Lisbeth Lister. Samen namen ze toen een Engelstalig dubbelalbum op. Getiteld Two Against the Morning. Dat was helaas zonder eh, succes. Maar het is, eh, wat ons wel bij, bij, bijblijft is dat mooie nummer van hem. Soldiers Who Want To Be Heroes. Soldiers who want to be heroes number practically zero, but there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes number practically zero, but there are millions who want to be civilians. Come and take my eldest son, show him how to shoot a gun, wipe his eyes if he starts to cry when the bullets fly. Give him a rifle, take his hoe, show him a field where he can go to lay his body down and die without asking why. Soldiers who want to be heroes number practically zero. There are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes number practically zero. But there are millions who want to be civilians. Sticks and stones can break your bones, even names can hurt you. But the thing that hurts the most is when a man deserts you. Don't you think it's time to weed the leaders that no longer lead from the people of the land would like to see their sons again? Soldiers who want to be heroes, number practically zero. But there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes number practically zero. but there are millions who want to be civilians. God, if men could only see a lesson taught by history that all the singers of the Psalms cannot right a single wrong. Let all men of goodwill stay in the fields they have to till, feed the mouths they have to fill, and cast away their arms. Soldiers who want to be heroes number practically zero, but there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes number practically zero. But there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes number practically zero. But there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes number practically zero. But there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes, number practically zero. was was dat een van zijn grote hits. En ik eh, geloof nu dat eh, Dolly een eh, sportieve mededeling heeft. Jazeker, ja die heb ik. Want ehm, we mogen heel trots zijn in dit dorp. Want ik denk dat het menigeen ontgaan is. Ehm, van de week was het ook wel bij de NOS. Ik meen dat dat gisteren was, ik weet niet zeker meer. Maar in ieder geval hebben de heren badmintonners... tijdens de Europese kampioenschappen een zilveren medaille gewonnen. En een van die heren, dat is een dorpsbewoner, eh, Wessel van der Aar. En daar zijn we natuurlijk super trots op. Tuurlijk wel. We proberen ook contact met hem te krijgen, maar hij is waarschijnlijk druk bezig. Dus misschien gaat dat morgen of overmorgen lukken in de uitzending. Maar dan komt hij even eh, telefonisch vertellen over eh, hoe dat allemaal gegaan is... en wat de volgende stappen zijn. Want die gaan er ook komen. En ehm, mocht je nou kinderen of kleinkinderen hebben die geïnteresseerd zijn in badminton... het is een verschrikkelijk leuke sport om te doen... Eh, dan heb ik misschien een klein tipje. Want eh, binnenkort vinden de Yonex Dutch Junior eh, kampioenschappen plaats... En die kun je volgen in de Duinwijk Sporthal in Haarlem. bij het badmintonpad. En die zijn van 26 februari tot 1 maart. En dat is verschrikkelijk leuk om eens te gaan kijken. En misschien vindt je kind het leuk om ook badmintonles te gaan nemen. Als je daar lid wordt, dan krijg je ook een badmintonrecord van de club. En eh, Wou ik even de aandacht op vestigen. Nou, dat is erg leuk. Het is toch dat wij eh, toch wel leuke talenten in ons eh, mooie dorpje hebben. Absoluut. Eh, niet alleen op sportgebied, maar ook met zanggebied en, en op diverse gebieden. Ja. De Zandvoorts toch wel geregeld in het nieuws zijn. Dat is toch wel leuk voor een... Ja, waarschijnlijk is toch die zeelucht hartstikke gezond. Heb je best Voor je mentale ontwikkeling, ja. <laughs> Misschien worden wij ook nog wel een keer beroemd. Eh, of kampioen ergens in? Kampioen. Zullen wij eens wat gaan bedenken waar wij kampioen in zouden kunnen gaan worden?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 Senorita. En de, andere Senorita die gaat nu de microfoon overnemen. Sí, sí, sí, señor. Sí, senor. Sí. senor. gracias. Ja, Eh ik wil iets vertellen over die afvalstoffenverordening in Zandvoort. Ja, nou, even gewoon noemen. Even gewoon doen, ja, Dolly, ja, Anders verstaan ze ons niet. Nee, zo is het. Nee, eh, mensen, de, de gemeente Zandvoort heeft bekendgemaakt... dat het eh, in 2020 wordt het inzamelsysteem voor afval in Zandvoort ingrijpend gewijzigd. En het is mogelijk om te reageren op het ontwerp van de afvalstoffenverordening Zandvoort 2020... Deze eh, verordening ligt zes weken ter inzage eh, op het raadhuis en de Zwaluweestraat 2. En ze staan ook online op officiëlebekendmakingen.nl. Uh, ehm, de ingebrachte reacties zullen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming. U kunt tot en met vrijdag 20 maart 2020 reageren per e-mail naar M van Westerhoven, apenstaartje of gewoon per ouderwetse brief aan de gemeente Zandvoort. Postbus 2 2040 AA in Zandvoort en dan ter attentie van M van Westerhoven. Eh, mocht u het nog even op uw gemak na willen lezen... wat ik zojuist verteld heb... dat kan bij, eh, eh, via de, de website van de gemeente Zandvoort. En dan ziet u eh, deze, dit bericht staan bij het kopje nieuws. Nou, dankjewel voor deze mededeling, Dolly. Geen dank. We gaan eh, even kijken. Een van mijn, mag ik wel persoonlijk zeggen, mijn, favoriete is eh, Sarah Brightman. Ik weet niet of je dat goed kent. Ja. ja, nou niet persoonlijk, maar ja, is geweldig. wel. Eh, Sarah Brightman die is, uh, is geboren 14 augustus 1960. Een Engelse zangeres die vooral bekend geworden is door het genre van de musical. Maar ook veel opera zingt. ze is gehuwd geweest met Andrew Lloyd Webber. Nou, wie kent die niet? Ja. En die had in zijn musical speciaal een aantal rollen voor haar geschreven. Voor haar sopraanstem. Oh, is dat zo? Ja, dat is geweldig. Ze hebben, eh, ze hebben een bereik van, eh, van drie octaven, meer dan drie octaven. Ja, belachelijk. Dat is heel mooi. Ja. ze is ook erg bekend geworden tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona. En had ze een, mm. duet met José Carreras. Mm-hmm. Ze staat eh, in het Guinness Book of Records met de meest verkochte single in Duitsland alle tijden. En wie kent hem die Time to Say Goodbye? Ja. Die hebben ze ook gemaakt met onze Borzelli. Eh, ze heeft heel veel duetten gemaakt met verschillende... met Cliff Richard en zo zijn er tientallen met wie ze duetten gemaakt hebben. Het nummer wat ik nu ga draaien, dat is een duet... dat hebben ze samen opgenomen met een eh, zanger uit Peru. Vrij onbekend, maar een hele patte stem. Eh, Fernando Lima. Ja. En ik weet zeker dat het, we gaan zwijmen. Hier is Passion. Weet je, <laughs> en dan ga je heel boos worden wat ik nou ga zeggen. Ja. Ik, vond, ik vond het net alsof je in een Chinees restaurant zat, zo'n liedje. Ping, pong, ping, ping, Nou, pong, pong, ja. smaken verschillen natuurlijk. Nee, maar het was net, net zo'n Chinees stemmetje wat je wel eens hoort. Ja, hij heeft een hele hoge stem. Zo. Eh, hij komt uit Peru, uit Zuid-Amerika, was een jongen. En hij heeft een hele lange stem. Eh, hij heeft voor de rest geen cd zelf gemaakt. Heel oh, gek. Ja. hij heeft wat eh, duetten met haar gemaakt. En, ja. nou ja, goed. Het is, ik vond lekker muziek. We gaan naar de tweede eh, ja, aan het eind van onze uitzending toe, Dolly. Zit het er alweer op? Ja, nog een paar minuutjes. Dus ik zal, eh, we eindigen ook met een duo, denk ik. Hier is nog eventjes, zelfs als de voer met... Nee, eh, onze eigen John. Elton John. Hun versie van Yesterday When I Was Young. Yesterday, when I was young The taste of life as sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built, loss. on weak shifting sand. I live by night and shunned the naked light of day. Nou, nu mag maar eh, afscheid nemen, Dolly. Dat eh, is goed. Ik weet niet hoe je zit in je tijd. nou, eh, dit redden we niet meer, dus we gaan, ah, dus we gaan naar de klok toe. Yes, nou, ontzettend bedankt allemaal voor het luisteren weer. En, uh, Wat ons betreft is het volgende week dinsdag. En daar uh, maken we nog een paar gezellige dagen van. Zo is het. En morgen kunt u natuurlijk weer luisteren naar collega Hans Wassenaar. En overmorgen nemen Gert Loogman en Jelmer Koper de honneurs waar. Dus eh, tot gauw weer. Oké, tot ziens. was all about. conversation I can now recall concerning itself with me, me and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do.